Drie uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Slokdarmkanker kan in de toekomst beter worden behandeld. Bij een derde van de patiënten hoeft de slokdarm dan niet meer te worden verwijderd... blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Als MRI en PET-scans al tijdens de bestraling en chemotherapie worden gebruikt... kan een stuk sneller worden vastgesteld of de behandeling aanslaat... en of de kankercellen worden vernietigd. Een zware operatie is dan vaak niet meer nodig. Eigenaren van restaurants maken zich zorgen over het grote aantal kortingsacties om ergens te gaan eten. Om klanten binnen te krijgen gaan veel restaurants in zee met internetsites of grote bedrijven die acties organiseren. Mensen kunnen dan met een bon van die site of dat bedrijf goedkoop eten in een restaurant. Doordat de kortingsbon klanten vaak weinig drinken, leiden restaurants soms verlies op die acties. Doordat er nog steeds restaurants bijkomen in Nederland, wordt de concurrentiestrijd heviger en daardoor worden acties met kortingsbonnen nog populairder. In Rotterdam is weer een man opgepakt voor bedreigingen na de mislukte staatsgreep in Turkije. Hij zou mensen hebben bedreigd op sociale media, maar hij wordt ook verdacht van opruiing en het aanzetten tot haat. Maandag werd, hij daarvoor, werd daarvoor ook al een man opgepakt en die wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. In Rotterdam onderzoekt een speciaal politieteam de bedreigingen aan het adres van Gulen-aanhangers. In de stad is ruim 80 keer aangifte gedaan van bedreiging, intimidatie en vernieling. Janine Grasmeijer uit Emmen heeft het wereldrecord freediving gebroken. Tijdens de Deep Sea Challenge op Bonaire dook zij op één ademteug naar een diepte van 92 meter. Een meter dieper dan het oude record dat op naam stond van een Russin. Grasmeijer is sinds 2012 actief als freediver nadat ze tijdens een cursus in Thailand zonder training in staat bleek vijf minuten haar adem in te houden. En dan het weer zonnig met zo nu en dan wel wat sluierbewolking. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden.